Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Minister Rosenthal is bezorgd partijen hebben voorgesteld. Volgens Rosenthal is de wet in strijd met de internationale verplichtingen van het land. Strekking van het voorstel is alle betrokkenen bij de decembermoorden uit 1982, onder wie president Bouterse, naar vervolging ontkomen. Het Surinaamse parlement praat vandaag opnieuw over de wet. Mogelijk wordt er vandaag over gestemd. Rosenthal heeft de Surinaamse regering laten weten dat het land zijn internationale plicht moet nakomen om schending van mensenrechten op te sporen en de daders te berechten. De minister schrijft dat als de verdachten schuldig worden geacht, zij hun straf niet mogen ontlopen. Het dodental van een grote brand vannacht in een pand in Moskou is opgelopen naar 17. De slachtoffers waren marktkooplieden uit de voormalige Sovjet-republieken Tajikistan, Kirgizië en Oezbekistan. Ze woonden volgens Russische media onder erbarmelijke omstandigheden in een oud gebouw zonder nooduitgangen. De brand kon na een paar uur worden geblust. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. De grote heidebrand bij Radio Kootwijk is mogelijk aangestoken. Dat zegt de politie die in samenwerking met de brandweer sinds zondag bezig is met onderzoek in het natuurgebied. Bij de brand ging 100 hectare heide in vlammen op. Vanwege de omvang van het gebied kan het nog lang duren voor de oorzaak van de brand is gevonden. Er is nog geen dader in beeld. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei heeft webcams in zijn eigen huis opgehangen, zodat hij 24 uur per dag gevolgd kan worden. Het is een actie tegen het Chinese regime. Het huis van, Ai Weiwei wordt continu bewaakt door de communistische autoriteiten, omdat ze hem zien als een gevaar voor de staat. De kunstenaar steekt de draak met hen door ludiek volledige openheid van zaken te geven. Dan nog het weer in het noorden bewolkt en wat motregen. In het zuiden droog en af en toe zon. Het wordt 8 tot 14 graden.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 You were three, we were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky, saw the birds I wondered why they could fly away so high In the morning I would wake and my heart just couldn't wait To play in your backyard to see you again It's you days Thinking about it all, all at once sometimes Was it wrong?